9 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een brand in een grasdrogerij in Lambertschaag in Noord-Holland komt veel rook vrij. De veiligheidsregio adviseert mensen in omgeving de ramen en deuren te sluiten. De brand brak rond 6 uur vanavond uit. Veel brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te blussen. De verwachting is dat dit nog lang gaat duren. Het is nog niet bekend hoe de brand in de grasdrogerij in Lambertschaag kon ontstaan. Niemand raakte gewond. Het dodental door het instorten van een gebouw in Antwerpen is gestegen naar vijf. Vannacht en vanochtend werden drie lichamen uit het ingestorte pand gehaald, de andere twee vanmiddag. Alle vermisten zijn nu gevonden. Twee van de doden hebben de Portugese nationaliteit, een derde is een Roemeen. Volgens omroep VRT zijn de andere twee slachtoffers een Portugees en een Rus. De school in aanbouw in Antwerpen stortte gistermiddag door nog onbekende oorzaak in. Meerdere bouwvakkers kwamen onder het puin terecht. De gemeenteraad van München wil dat de buitenkant van de Allianz Arena in regenboogkleuren wordt verlicht tijdens de wedstrijd tussen Hongarije en Duitsland aankomende woensdag. Het zou een protest moeten worden tegen de nieuwe anti-homo-wet in Hongarije. Daarin staat dat homoseksualiteit niet mag worden gepromoot onder minderjarigen. En daarmee kunnen boeken, films en andere media over homoseksualiteit verboden worden. De gemeenteraad wil dat de burgemeester van München nu bij de UEFA gaat lobbyen om het voorstel er doorheen te krijgen. Op het EK voetbal heeft Duitsland met 4-2 gewonnen van Portugal. Eerder vandaag wist Hongarije verrassend gelijk te spelen tegen Frankrijk. Die wedstrijd eindigde in 1-1. En rond deze tijd begint in Sevilla de wedstrijd Spanje tegen Polen. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten kans op zware buien met onweer en zware windstoten. Vannacht trekken de buien naar het noorden. Morgen afwisselen zon en wolken en in de avond lokaal regen. Door 20 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin Hart van de ANWB. Op de A10 ring Noord richting Zaanstad bij de Koentunnel 3 kilometer file.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 Het is zaterdagavond, hè. Zaterdag 19 juni. Ik weet niet of het gisteren gehoord hebt, maar eh, mondkapjes, hè. Daar zijn we binnenkort vanaf. Volgende week wel te verstaan. Is het klaar met de mondkapjes? Ja, niet in het openbaar vervoer. Als je nou toevallig eh, geen rijbewijs hebt, dan moet dat mondkapje nog steeds op. Maar voor de rest, als je anderhalve meter afstand kennen eh, nemen... dan hebben we geen mondkapjes nodig. Dus het is toch wel positief nieuws, hè. En de kroegen gaan weer open. En de festivals eh, die gaan weer gewoon beginnen. Ik, eh, ik, heb er al aardig wat staan, alleen... er zijn een paar maartjes, want in die camping, hè, die camping op die festivals, dat is nog een beetje een probleem. En alles in september, dat hangt er ook nog vanaf. En dat is niet voor corona, maar omdat ze te weinig personeel hebben en te weinig spullen. Want alle evenementen worden tegelijk gehouden in september, dus dat wordt nog een uitdaging.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 En natuurlijk de Nightwalk 10. Straks DJ Mouse met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we wederom helemaal naar Italië... met het beste met DJ Cavaschelli. En voor nu even lekkere muziek. Brass Underground. Je hoort ze nu met Honey. main stage. Saturdays, 9 to midnight on your number one. C, C, C, C, FM. FM. FM. FM. I get my peaches out in Georgia, apple bottom from New York, orange Florida. Vitamin C mixed with this vitamin D. Now you got vitamin B and your prescriptions fill more than them trees in California. I'm always gonna know you, kiss you and caress you, anything just to spoil you, gift you, protect you, sex you like you never been sexed. Got your legs shaking like the Go Go Challenge. So who's next? crushed grapes and Mauritius. Girl, you my flavor of love, you so delicious. I'ma make you my missus. All these candy coated kisses, you my strawberry shortcake. That ass'll make me catch a charge and miss the court date. Sweet as honeydew, watch me kneel right in front of you. We'll set the world on fire, then light a blunt or two. I got the keys, we can have it on lock, and I'll lick you like ice cream with a cherry on top. The way I breathe you in, is the texture of your skin what she wanna do. Uh. Wonder what she learned about that booty, what's her secret? I bet her mama went to Freaknik. I bought a flight, I yeah. need her with me on the west side. Yeah. She'll be here tonight. Uh. She from Atlanta, she smoke, we call that a peach tree. Ooh, we, I got my peach from out of Georgia. Only one that understands me. Only one know how that lifestyle can be. Always meet me in the middle, circle of trust, she in the center. can tell that inspired by the look on their face. Blame it on dog, I did it again. Whole VIP smelling like it's Christmas. You don't wanna miss this. California weed on 10, this hits different. I'm like, JD, where you been? This a knockout, nothing but the heavyweight. Everywhere I go, California weed, state to state. You know I got it on me finest only. I'm in the building, I make a phone call to all my out of town homies. I'm the ambassador of legalization. I got a passion, I'm leading the nation. Haters be hating a lot, but all the dog got is a lot of money, weed, and patience. I got my peaches out in Georgia, oh yeah, shit. I get my weed from California, that's that shit. I took my chick up to the north, yeah, badass bitch. I get my light right from the source, yeah, yeah, that's muziek van eh, Justin Bieber. De Peaches, je hoorde de remix met Ludacris, Usher en Snoop Dogg. En daarvoor hoorde je muziek van eh, Roddy Flex en Emma Heesters. En uh, ja, gemixt door uh, Chris Cross Amsterdam met alles wat ik mis. Ik weet niet of je wel eens in België komt, maar Burgemeesters van de Belgische gemeentes Boom en Rums... die verbieden, jawel, verbieden de uitgestelde editie van Tomorrowland. De organisatie laat in een persbericht weten dat die beslissing... als een mokerslag zeer hard en onverwacht eh, aankomt. Het festival zou, zijn verplaatsen, zou na verplaatsing zijn plaatsvinden... in het weekend van 27 tot en met 29 augustus... en 3 tot en met 5 september. En de aangehaalde reden zou het ontbreken van de publicatie... van het ministerieel besluit met betrekking tot maximale capaciteit ja, 75.000 personen. En voorlopig kunnen volgens de burgemeester juridisch slechts evenementen tot 400 personen worden toegestaan in België. Dan denk je zo'n klein kutland. Nederland eh, geeft de restricties vrij en een kutland als België. En dan denk je van, eh, eh dat land had al 30 jaar geleden <laughs> gevaccineerd kunnen zijn. Zo groot is dat niet, hè? Maar ja, dat is dus eh, even balen, hè? Tomorrowland, wederom niets in 2021. Dus ja, dan laten we hopen dat, het, dat corona in België... Wij dachten dat Nederland achterliep, maar België loopt nog verder achter. Maar ja, hè, Engeland is nog steeds in lockdown. Het wordt ook nog spannend allemaal. Het, eh, hè, bepaalde evenementen komen heel veel DJ's uit Engeland. En ook heel veel eh, publiek uit Engeland. Ja, dat hangt er allemaal van. En de artiesten zeggen ook, ja, voor eh, twee uurtjes draaien op een evenementje... gaan we niet tien dagen in quarantaine. Dus daar is ook wat voor te zeggen. CFM's antwoord muziek, want ik lul en lul weer veel te veel. Wat dacht je van David Pang en Ramona Renea met Lift Your Hands Up? Sing it strong. lives across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. centrum van Zandvoort. Ja, afgelopen week hebben we echt lekker weer gehad. Nou ja, lekker weer. Ik vond het natuurlijk weer veel te warm. Echt een Hollander, hè? altijd zeiken over het weer. En dan, eh, die wolkenbreuk gisteren was ook een drama. Maar ja, hè, dat hoort bij het eh, weer. En eh, tornado's en eh, windhoofd dat gaan we ook vaker krijgen. Dus ja, weersveranderingen. Ik weet niet of je het al weet, maar het Zwarte Cross Festival gaat niet door. Nee, er is volgens de organisatie te veel onzekerheid over de coronasteun en de vergunningseisen. Het evenement in Lichtenvoorde zou dit jaar voor de 14, van 14 tot en met 17 juli plaatsvinden. En eh, ja, dat is uitgesteld naar eh, september. En eh, ook oh, dat gaat niet door. Het is gewoon afgelast te weinig personeel, vergunningen, eh, tenten, nou noem het maar op. Dus eh, volgend jaar, in juli, zijn ze er weer. Maar dit jaar helaas niet. Maar ik heb geruchten gehoord, hè. Als het allemaal rondkomt, dan hebben we een immuunparty. Als ze drie dagen een immuunparty houden, wat het allemaal inhoudt. Zwarte Cross in het klein, want Zwarte Cross mag niet in het klein. Want ja, al die kaarten zijn verkocht. 200.000 eh, bezoekers die daar gemiddeld kwamen. Per dag volgens mij, met de camping erbij. Dus eh, grootste festivalen van, van de wereld volgens mij, Zwarte Cross. ja, niet in-house, hè, maar Hm, je snapt hem. hebben antwoord. Ik weet niet of jij interesse hebt in eh, muziekrechten. Die kan je kopen van David Quetta. Nou, je kan ze niet meer. Hij heeft ze, ik hoor net, hij heeft ze verkocht. Jeetje. Verkocht aan maatschappij, maar een platenmaatschappij Warner Music. Vorig jaar werd hij nog gekroond tot beste DJ van de wereld. En uh, hij is 53. Hij denkt, ik moet eh, meer geld hebben. <laughs> dus heeft hij gewoon muziekrechten verkocht. CFM Zandvoort. Muziek, hè? Daar zit je naar te luisteren.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 En daarvoor horen Retide, Mattea en Oemig met Piano Lover. En zo werd het even tijd voor de Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair? Ga je zeker weer horen vanaf volgende week in de clubs. En natuurlijk eh, op de streams en op de festivals. Deze week op 10, Alex Mills en Solardo met Kipushi. Op 9, Irwin Jack met Funky Pride. Op 8, Glow Vibes en Lana Perilla met It's Over Now. Op 7, Kevin McKay en Tasty Lopez met Miss You. Op 6, Duke Dumont en uh, eh, Kit eh, Enigma met Let Me Dance. Op 5, Spiller maar ik is samen met Sophia Alice Baxter met Groove Yet. It is Ain't Love. Op 4, Kideko en Savron Stone met The Music. Op 3, Supernova, You Have House. Op 2, David Panger, Ramona heb je straks gehoord met Lift Your Hands Up. Deze week nog steeds op één. Milk and Sugar met Let the Sunshine. En dan in de Purple Disco Machine eh, Extended Remix. Hebben we al zo vaak gehoord. Ook afgelopen week heb je zeker vast wel gehoord hè, met het mooie weer. Ik heb wel andere muziek. Paul Parson en Black and Crown nu met Understand This Groove. Een oude plaat wederom in een nieuw jasje gestoken. Nightwalk. Nightwalk. Nightwalk. I Didn't Miss You. En daarvoor muziek van Andy himself en Charlotte zo met To A Place. En tot zover ook dit uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Altijd leuk, hè? Breng je hier op de hoogte van het belangrijke nieuws. En dan is het tijd voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes.